Dat betekent dat tot minstens begin januari onder meer de horeca... niet-essentiële winkels en sportscholen moeten sluiten om 5 uur s middags. Ook het advies om maximaal vier mensen thuis te ontvangen blijft van kracht, ook tijdens de kerst. Of de kerstvakantie voor scholen verlengd wordt is nog niet besloten. Morgen en dinsdag volgen meer gesprekken en dinsdagavond is er weer een persconferentie. Het is onduidelijk hoe lang de wedstrijdleiding van de Formule 1-race in Abu Dhabi nodig heeft voor een oordeel over het protest van Mercedes. Nadat Max Verstappen met Red Bull vanmiddag in de laatste ronde Lewis Hamilton aftroefde en de wereldtitel in de, macht sleep, in de sleepte, stapte Mercedes naar de stewards. Volgens Mercedes haalde Verstappen Hamilton in terwijl de safety car op de baan reed en dat is verboden. Ook is Mercedes kwaad over het besluit van de wedstrijdleiding dat achterliggers Verstappen langs moesten laten vlak voor de safety car van de baan gehaald werd. Verstappen is de eerste Nederlander die de wereldtitel heeft veroverd in de Formule 1. Dimissionair premier Rutte spreekt van een fenomenale prestatie. De G7-landen hebben in een gezamenlijke verklaring Rusland gedreigd met grote gevolgen als het Oekraïne binnenvalt. De VS schat dat Rusland zo'n 70.000 troepen heeft staan aan de grens met Oekraïne. Rusland zegt dat het gaat om een militaire oefening. In de Eredivisie werden vanmiddag vier wedstrijden gespeeld. Ajax verloor zojuist in eigen huis met 1-2 van AZ. Eerder speelde Groningen gelijkspel tegen Feyenoord. Het werd daar 1-1. Vitesse won van Heracles met 2-1 en Twente RKC eindigde ook in 2-1. En om 8 uur speelt NEC nog tegen PSV. Het weer nog vanavond en vannacht bewolkt. Alleen in het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt niet kouder dan 6 graden. Morgen grijs met soms ook wat motregen. Door de wind uit het zuidwesten blijft het zacht bij een graad of 10.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 I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too far. Can we just talk? fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. I light a candle to our love. In love our problems dear. joy. taste. kerstfeest bij je thuis.